9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat alle netsehouders voor 1 januari stoppen. De Kamer roept het kabinet op de fokkers een fatsoenlijke compensatieregeling aan te bieden. Aanleiding zijn de coronabesmettingen op meer dan 10 locaties van verschillende bedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ruimt besmette fokkerijen. De nertsenhouders krijgen een bedrag uitgekeerd ter compensatie. De Kamer wil dat daarnaast een financiële vergoeding wordt gegeven als de nertse fokker er meteen mee ophoudt. En niet pas in 2024, zoals al is bepaald. En die regeling moet dan ook voor niet besmette bedrijven gelden. De verkoop van airco's aan particulieren stijgt naar verwachting dit jaar met 40 tot 50 procent, meldt de branchevereniging. De directeur daarvan denkt dat dat komt doordat steeds meer mensen thuiswerken in verband met corona en doordat het warm is. We zijn steeds meer gewend aan koeling, bijvoorbeeld op het werk en in de auto, zegt hij. En mensen houden dit jaar geld over doordat hun vakantie is geannuleerd. Er is overigens een richtlijn van de overheid dat bij weer warmer dan 28 graden met de werkgever kan worden overlegd om toch naar kantoor te komen. En er is een levendige handel onder criminelen in persoonlijke gegevens van 50-plussers. En die is bedoeld om mensen op te lichten via WhatsApp. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens RTL is een flink deel van de gegevens afkomstig uit callcenters. En worden die door de criminelen aangevuld met bijvoorbeeld informatie over kinderen op sociale media. Die informatie wordt op criminele fora aangeboden en fraudeurs kunnen zich met behulp van de gegevens via WhatsApp voordoen als een bekende en zo om geld vragen. Hoe meer de fraudeur weet, hoe groter de kans dat de oplichting slaagt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht wordt het uiteindelijk 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het nog wat warmer. Dan is het van 27 graden in Groningen tot 30 of 31 in het midden en het zuiden van het land.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 CFM Jazz samenstellingen presentatie vandaag. Uh, B, fijn dat je luistert. En eh, we draaien mooie muziek. We begonnen uh, tweede uur met Oscar Pettiford op de bas. En in het tweede uur heb ik ook een, een drieluikje klaarstaan... van de, drie bassisten. Ray Brown met Duke Ellington, Sam Jones en Victor Woten. Ik heb ook nog een drieluikje met drie diva's. Nancy Wilson, Shaka Khan en Sarah Vaughan. En uh, Corey Weeds, Miles Davis. Nou, er weer te veel om op te noemen. Een, een, gemengd gezelschap zou ik bijna zeggen. Op deze fraaie zondagochtend. En ik zie dat de zon tussen de wolken doorpiept. En dat hier af en toe in Zandvoort gewoon het zonnetje schijnt. Dus we gaan er een mooie uur van maken. En hoe kan je dat beter doen dan eh, te beginnen met de nieuwe cd van Diane Schuur. 2014 had ze nog een cd uitgebracht. Eh, I Remember You, Love to Stan en Frank. Ik denk Frank Cable zal dat geweest zijn. Maar nu heeft ze een eh, cd uitgebracht... samen met eh, co-producer en saxofonist Ernie Watts. En van deze nieuwe cd de titelsong. Diane Schuur, Running on Fate. lately I've been running on faith. What else can I do? But my world will be right when love comes over you. Lately, I've been talking in my sleep. I can't imagine what I'd have to say, except my world will be right when love comes back. go running on faith. All of our dreams would come true, and our world will be right when love comes over me and you. nieuwste cd Running on Fate. Ja, dat past eh, past op de zondagochtend toch? Ehm, ik had beloofd een drieluikje te doen van eh, een aantal bassisten. En mijn eerste die ik gekozen heb, dat is Duke Ellington. En dat is natuurlijk geen bassist, maar hij werkt samen met bassist Ray Brown. En uh, uitvoeringen die doen een beetje denken aan Duke's werk samen met Jimmy Blanton. En dat is een, een, een leuke een leuk nummer geworden. Ik ga eens even kijken van welke cd het eigenlijk komt. Do Nothing Till You Hear From Me. Eh, van de cd This One Is For Blanton. Duke Ellington, piano, Ray Brown op de bas. Komt-ie. Ellington op de piano natuurlijk. En eh, eh, Ray Brown op de bas. En eh, dit nummer heette Do Nothing Till You Hear From Me. Van de mooie LP This One for Blanton Een LP uit 1972. ik had gezegd een, een, een paar nummers over bassisten. En de volgende die ik op mijn lijstje heb staan... dat is het Sam Jones trio. En van de CD... De, of LP moet zeggen, de bassist. En eh, daar speelt hij mee met Kenny Barron op de eh, elektrische piano... Eh, Jones op de bas en Keith Copeland op de drums. De de Hymn of the Scorpio, Sam Jones... Música Jones, een eh, bijzondere eh, bassist zou ik bijna zeggen. Eh, zeer vernieuwend in zijn tijd. een andere bassist die nou, vernieuwend is geweest, of is, dat is Victor Woten. En ja, die volgens mij heeft drie keer benoemd tot beste basspeler. En is, heeft allerlei Grammys gewonnen. Ze speelde bij Bella Fleck. En speelt volgens mij ook in een, in een ja, heavy band. Een, heavy met een metal band, Nitro. En van Victor Woten eh, wil ik ook nog een eh, nummertje draaien. Victor Woten. En dat is het bekende waar ik ook het eerste uur mee begon. Song for My Father. Heel bekend van eh, Horace Silver. Maar dit in uitvoering van Victor Woten. Van het cd Palmistry uit 2008. Song for My Father. cd, Palmistry. Eh, ja, tijd voor dit. melodietje tussendoor. Ik kwam nog een, een eh, LP tegen van Hubert Laws. En die LP die heette Family. En daar zat een heel mooi nummer op Wildlife. Wildfire, sorry. En hij zelf speelt natuurlijk eh, fluit, piccolo en uh, backing vocals. Maar ik, en er zijn een aantal zangeressen. Bobby Lyle op de piano, David T. Walker en Ron Muldrow gitaar. Maar de bassist is ook weer een bekende, Nathan East. En de drummer is ook bekend Leon Chancellor. En het is een mooi nummer. Wildfire. Hubert Laws. Als, eh, onder, eh, eigenlijk valt het niet meer onder de, de bassisten. Maar Nathan East is wel een hele bekende hoor. Hubert Law. Eh, Hubert Laws eh, op de fluit. En eh, op de bas hoorde je nog Nathan Iersbel meespelen. En het nummer heette Wildfire. Komt van een cd'tje Family uit 1980. mooi. dan is het nu tijd voor een drieluikje vocalisten. En dan heb ik gekozen Ramses Lewis met Nancy Wilson. Peel Me A Grape. Shaka Khan, I Love You Porky. Sarah Vaughan, I Didn't Know The Time It Was. Ja, wat vind je de mooiste? Is ik eigenlijk kijken. Ik begin maar met Ramsey Lewis en Nancy Wilson. Ramsey Lewis, Nancy Wilson. Even opzoeken waar ik hem heb neergezet. Hier komt hij. Peel Grape. Prachtige uitvoering. Grote klasse. a grape, crush me some ice, skim me a peach, leave the fuzz for my pillow, start me a smoke, talk to me nice. You've got to wine me and dine me. Don't try to fool me, bejewel me, either amuse me fry. Crack me a nut, bring a bowl full of bonbons, chill me some wine. Keep standing by, just entertain me, champagne me, show me you love me, kid, love me. Best way to cheer me, catch me. say, do it. Jump to it. Send out for scotch. Call me a cab. Cut me a rose. Make my tea with the petals. Just have word je toch stil van. Ramses, uh, Ramsey Louis, Lewis en Nancy Wilson... Uh, Peel Me Grape from the, eh, van de cd Mean to Be. Een CD uit 2001. Ramsey Lewis op de piano. Nancy Wilson zong natuurlijk. Larry Gray op de bas. En Ernie Adams op de drums. Ja, prachtig, prachtig, prachtig echt grote klasse. Eh, dat kan ik ook van de volgende zeggen. Het is ook een, uh, van de mooiste uitvoeringen die ik ken van dit nummer. Eh, I Love You Porky uit Porky and Bess. dit wordt zo fantastisch gezongen door Shaka Khan. En dat komt van een LP Echoes of an Era. 2003. Het nummer duurt zes minuten, maar de zes minuten zijn zeker de moeite waard. Want er zitten solo's in van, ja, niet de eerste, de beste natuurlijk. Ik, de pianist is Chick Corea en eh, Freddie Hubbard die, eh, op de bugel. Dus het, wordt echt genietig geblazen de komende zes minuten voor Shaka Khan. I love you, Porgy. I want to stay But I worthy You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with it hot hand. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold oh, me so. forever, and I'd be glad. You Porgy, eh, gezongen door Shaka Khan. En eh, eens even kijken wie er nog meer... John Henderson hoorde je op de sax. Freddie Hubbard op de trompet. Chick Corea op het eh, piano. Stanley Clark op de bas. En Lenny White speelt op de drums. En wat een uitvoering, Wat een uitvoering. Ja, moeilijk kiezen. Ik Ga je voor Nancy Wilson, ga je voor Shaka Khan... of kies je misschien wel voor Sarah Vaughan met deze uitvoering. Sarah Vaughan, hier heb ik hem. I didn't know what time it was. lovely time it was, how sublime it was too.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 gitaar herkende je natuurlijk meteen Joe Pass. Andy Simpkins op de bas en Harold Jones op de drums. Dat waren drie diva's achter elkaar. Nancy Wilson, Shaka Khan en Sarah Vaughan. Nou, wat was de mooiste? Ja, een moeilijke keuze is dat. we gaan eruit en dan eh, gaan we eruit met... eens even kijken wat ik daarvoor heb staan... Eh, oh ja, een stukje Jaap Dekker, Lazy Tune. Tot de klok van 12. Jekker is een eh, paar maanden geleden overleden. En eh, hij is natuurlijk bekend als de Boogie Woogie Man. Maar hij heeft prachtige cd's gemaakt. Ook onder andere filmmuziek. Kortom, heel veel mooie muziek. Tweede uur gaan we, het laatste uur gaan we zo direct in met V.